Vijf uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Het aantal asielaanvragen is in september flink toegenomen. Er kwamen ruim 3000 mensen naar Nederland, bijna een kwart meer dan in augustus. Ook in de eerste week van oktober was er sprake van groei. Volgens staatssecretaris Dijkhoff komt dat vooral door zogenoemde nareizigers, familieleden van met name Syriërs die inmiddels een verblijfsvergunning hebben. Daarnaast komen er veel Marokkanen en Algerijnen. Volgens Dijkhoff hebben die niets in de asielprocedure te zoeken, omdat ze uit veilige landen komen. De Tweede Kamer wil een onderzoek naar een mogelijke geheime belastingdeal... waarin is geregeld dat de koning gecompenseerd wordt voor de belasting die hij betaalt. Als die deal inderdaad bestaat, moet hij van tafel, vindt de meerderheid. RTL Nieuws meldde gisteren dat er al in 1973 afspraken zijn gemaakt... met de toenmalige koningin Juliana. Het zou gaan om de belasting die het staatshoofd betaalt... over het rendement op zijn privévermogen. Zo'n belastingvoordeel voor de koning is niet meer van deze tijd, zegt PvdA-leider Samson. Het Rode Kruis heeft de afgelopen dagen ruim een ton opgehaald voor de slachtoffers van orkaan Matthew. De hulporganisatie is blij met de opbrengst, maar zegt ook dat het lang niet genoeg is om de getroffen mensen hulp te bieden. Vooral in Haiti is de schade groot. Huizen zijn verwoest en in grote delen van het land hebben mensen geen voedsel, drinkwater en stroom. Ellen van Dijk heeft op de WK wielrennen in Qatar net naast het goud gegrepen op de tijdrit. Van Dijk eindigde zes seconden achter de Amerikaanse Amber Nieben. Annemiek van Vleuten werd vijfde en Anna van der Breggen dertiende. Het weer, vanavond wolkenvelden en plaatselijk wat regen. Vannacht daalt de temperatuur naar 5 tot 8 graden. Morgen vooral in het zuiden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land meer zon. Het wordt een graad of 11, maar het voelt kouder aan... door een matige tot vrij krachtige oostenwind. Dit was het NOS Short. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Dit zijn de langste files in de Randstad van vanmiddag. De A1 Amsterdam-Amersfoort tussen naar de vesting en de afrit Bunschoten, 13 kilometer. De A2 Amsterdam-Utrecht bij Vinkenveen nog 4, maar wel 20 minuten vertraging. En verderop bij Maarsen ook nog langzaam rijdend verkeer. De A4 Amsterdam-Den Haag bij Hoofddorp een kwartier vertraging. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Knopend Raasdorp en Knopend Velzen 9. Op de A12 Den Haag-Utrecht bij Driebergen 4 kilometer. A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-Oost 6. A20 Hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 7. A27 Utrecht-Almere bij Beeldhoven 6. In beide richtingen trouwens langzaam rijden daar. De A28 Utrecht-Amersfoort bij de afrit Den Dolder ook 6. En de N15 Maasvlakte Rotterdam tussen Rozenburg en knooppunt Benelux 11 kilometer door een kapotte auto.